Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Turkije is een privévliegtuig neergestort met aan boord de hoogste legerleider van Libië, generaal Mohammed al-Ahmad al-Haddad. Dat meldt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt niet of er inzittenden om het leven zijn gekomen, maar de Libische premier zegt dat hij rouwt om de dood van de generaal en vier anderen. Het vliegtuig kwam neer bij een dorp in de buurt van Ankara. Het was daar vertrokken voor een vlucht naar de Libische hoofdstad Tripoli. Libië heeft twee rivaliserende regeringen. De generaal die in het vliegtuig zat is in dienst van de regering van Nationale Eenheid. Die is erkend door de VN. De Britse komiek Russell Brand is opnieuw aangeklaagd voor verkrachting en aanranding van twee vrouwen. Dat meldt de Britse politie. Het is onduidelijk wanneer de zaken speelden. De beschuldigingen komen bovenop eerdere aanklachten tegen de 50-jarige Brand... In 2023 stapten vier vrouwen naar de media... waarna de Britse politie een onderzoek opende naar de beschuldigingen... uit de periode van 1999 tot 2005. Brand zei eerder al dat hij nooit een verkrachter is geweest. Hij heeft nog niet gereageerd op de nieuwe aanklachten. De grootste biologische groentekweker van Nederland is failliet. Het bedrijf Jongerius uit Houten zijn vorige maand al te stoppen... en nu heeft de rechter het faillissement uitgesproken... Het bedrijf kweekt groenteplanten op en verkoopt die door aan telers. Daar werken zo'n 30 mensen. Het is onduidelijk of er voor hen een sociaal plan is. Medewerkers zeggen tegen de curator dat ze niet meer zijn uitbetaald. De uitspraken die het punk-rap-duo Bob Villain deed op het festival Glastonbury... zijn niet strafbaar, concludeert de Britse politie. De zanger riep onder meer dood aan het Israëlische leger... waarop premier Starmer sprak van haatzaaiende taal. De politie concludeert nu dat niet aan de criteria voor vervolging wordt voldaan. Het weer, het koelt flink af en vannacht klaart het op.